Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De toekomst van het Zuiderland ziekenhuis in Heerlen blijft onzeker. Minister van Volksgezondheid Fleur Agema bracht vandaag een bezoekje. Ze vindt het belangrijk dat gewone operaties en de huisartsenpost in Heerlen blijven. Maar dat er over andere vormen van zorg meer overleg nodig is. Nou, dat is nog een, eh, los eindje. Maar, maar eh, wie zegt dat dat dan niet de beste oplossing is? Daar ga ik niet over. Daar zijn nu de professionals en de mensen die hier belanghebbenden zijn. Zij moeten gaan onderin gaan gaan bekijken wat de beste oplossing is. Een tijd geleden werd besloten dat het ziekenhuis op de schop moet vanwege een personeelstekort. Daar werd veel tegen geprotesteerd. In Rusland is een vrouw veroordeeld omdat ze geld heeft gedoneerd aan Oekraïne. De vrouw uit Los Angeles heeft naast de Amerikaanse ook de Russische nationaliteit. Daarom wordt de donatie gezien als landverraad. De vrouw is opgepakt toen ze familie wilde opzoeken in Rusland, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp dat was niet zo verstandig, eh, zo bleek. Ze is al vrijwel meteen na aankomst is ze opgepakt. Eh, heeft sindsdien vastgezeten sinds begin van dit jaar. Eh, dat proces is heel snel verlopen, een paar zittingen maar. En ze heeft daarbij ook schuld bekend in de hoop waarschijnlijk... dat ze daardoor strafvermindering zou krijgen. De eis was 15 jaar, maar ze heeft nu 12 jaar gekregen. De Australische breakdancer Rachel Gunn, ook wel Ray Gunn, blijft mensen bezighouden. De B-girl kreeg op de Olympische Spelen nul punten van de jury en werd de laatste. Haar moves gingen viral en online kreeg ze bakken met kritiek over zich heen. In een online petitie vragen mensen zelfs om excuses voor haar slechte prestaties. In haar thuisland Australië krijgt ze veel steun, zegt correspondent Meike Weijers. De meeste mensen zeiden dat ze eh, juist een typisch Australische eigenschap heeft laten zien. En dat is have a go. Ze is er helemaal voor gegaan en ze heeft een risico durven nemen. Mensen hebben er wel om gelachen. Maar inmiddels vinden ze wel dat eh, ze echt belachelijk gemaakt wordt. En willen ze gewoon dat al die kritiek op haar stopt. Dat vindt ook het Australische Olympisch Comité. Dat noemt de online petitie pesten en intimidatie. Ook hebben ze de website waarop de petitie is aangemaakt gevraagd om die te verwijderen. Het weer dan nog, de rest van de middag droog met een mix van zon en wolken bij 23 tot 27 graden. Vanavond zijn er opklaringen en meer zon dan ook. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is vooral druk bij Amsterdam door de werkzaamheden aan de A10 Oost. Die is dicht richting Utrecht. En op de A10 heb je daar 25 minuten tijdverlies. Op de A8 is het ook druk van Zaanstad naar Amsterdam. Daar heb je een kwartier extra reistijd. En op de A2 van Amsterdam naar Utrecht is de vertraging 10 minuten tussen Maarsen en knooppunt Oude Rijn. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Let's go. Oh. Let's go. Oh, dance, dance. Now everybody move, move. Now everybody shake, shake. Now everybody. dance. tells you don't stand a chance. No. Gyal, you look better than them. Yes. You dress nicer than them. Yes. Hold me tight, gyal, Hold me tight.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 Say what? Sweet boy, rock your body. Cause I'm I'ma make you mine tonight. Woo. wood. regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Agema van Volksgezondheid heeft in een gesprek bij het Zuiderland ziekenhuis in Heerlen... geen uitsluitsel gegeven over de toekomst. De vestiging in Heerlen is toe aan nieuwbouw en er zijn plannen om complexe zorg over te hevelen naar de vestiging in Sittard-Geleen. Daartegen is veel verzet. Een Amsterdamse taxichauffeur is maandagnacht beroofd door zijn eigen passagiers. Twee Spaanstalige mannen bedreigden hem en stopten hem in de kofferbak. Ze zijn spoorloos. Het aantal besmettingen met blauwtong is verder opgelopen. Sinds maandag zijn er bijna 900 meldingen bijgekomen. Het totaal aantal plekken waar de ziekte is vastgesteld staat nu op bijna 4000. Het weer, zon en stapelwolken bij 23 tot 27 graden. Vannacht vanuit het noordwesten regen. Zandvoort. that But those kind of feelings never last that long don't across the road, trying to make the outside. Ever see a young girl growing old, trying to make herself a bride. van Zandvoort, Zandvoort.